Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politierechter heeft de 22-jarige politiek activist Said R. veroordeeld tot zes maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk, voor zijn aandeel in de rellen in de Schilderswijk een maand geleden. R. liep tegen de lamp omdat hij op zijn Facebookpagina een foto van zichzelf tijdens de rellen had geplaatst. Daarna bleek uit videobeelden dat hij op de eerste avond van de rellen stenen had gegooid naar de politie en een bouwkeet in een straatvuur had geduwd. Duitsland gaat een 96-jarige Amerikaan die wordt verdacht van gruweldaden in de Tweede Wereldoorlog niet vervolgen. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie is Michael Karkoc te zwak voor een proces. Karkoc leidde in de Tweede Wereldoorlog een Oekraïense eenheid die voor de SS werkte. Het bataljon zou in Oost-Europa dorpen hebben platgebrand en inwoners hebben vermoord. In 1949 verhuisde Karkoc naar de VS, waar hij twee jaar geleden door de pers werd ontdekt. Ruim vier jaar na de kernramp in Fukushima wordt in Japan binnenkort de eerste kerncentrale weer opgestart. Na de kernramp, veroorzaakt door een tsunami, werden alle 48 centrales in het land stilgelegd voor veiligheidsinspecties. Een meerderheid van de Japanners is tegen het opnieuw in gebruik nemen van de kerncentrales. Maar premier Abe heeft juist hard geijverd voor het opstarten van de reactoren. De import van fossiele brandstoffen heeft Japan tientallen miljarden gekost. Steeds meer vrachtwagenchauffeurs die voorheen via de Eurotunnel naar Engeland reden, kiezen nu voor een veerboot om naar de overkant te komen. Blijkt uit een inventarisatie van de NOS onder veerdiensten en transportbedrijven. De vervoerders kiezen de alternatieve routes vanwege de problemen met migranten bij Calais en de lange wachttijden door alle controles en stakingen. Op de veerboot van Hoek van Holland naar Harwich is het aantal vrachtwagens sinds het eind van de vorige maand gestegen tot 15 procent. Het weer. Vanavond klaart het verder op en koelt het flink af. Morgen is het een droge, zonnige dag. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Zondag waarschijnlijk nog iets warmer. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A20 bij Rotterdam staat richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. De A44 tussen Den Haag en Amsterdam is in beide richtingen dicht tussen Leiden-Zuid en Leiden.